Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het is de Nederlandse estafettezwemsters in Rio niet gelukt om een medaille te halen op de 4 keer 100 meter vrije slag. Met een vierde plaats grepen Marit Steenbergen, Femke Heemskerk, Inge Dekker en Ranomi Kromowidjojo net naast een Olympische plak. De Australische dames pakten het goud en zwommen ook een nieuw wereldrecord in 3 minuten 30 65 honderdste. De VS werd tweede en het brons was voor Canada. De Nederlandse turnsters hebben op de Spelen in Rio drie finale plekken behaald. Epke Zonderland op rekstok, Jury van Gelder op ringen en Bart Deurlo op de meerkamp. De Nederlandse beachvolleybalsters Madeleine Meppelink en Marleen van Iersel zijn goed begonnen aan hun Olympisch toernooi. Ze wonnen hun eerste groepswedstrijd tegen een duo uit Venezuela. Ook beachvolleyballers Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen hebben hun eerste wedstrijd met gemak gewonnen van twee Russen. Burgemeester Van der Laan van Amsterdam is tevreden en opgelucht over het verloop van de Gay Pride die gisteren werd afgesloten met een botenparade. Het belangrijkste is volgens hem dat mensen zich niet hebben laten afschrikken door recente terreuraanslagen in Europa. Van der Laan vindt dat de extra agenten en beveiligers die op de been waren voortreffelijk werk hebben geleverd. Zo'n 50 miljoen Thaise burgers kunnen vandaag in een referendum stemmen over een nieuwe grondwet. Die is opgesteld door militairen die twee jaar geleden de macht overnamen. Als het voorstel wordt aangenomen komen er volgend jaar nieuwe verkiezingen. Als dat gebeurt hebben de militairen in Thailand nog steeds grip op de politiek... omdat ze mogen bepalen wie een zetel in de Senaat krijgt. KPN en Fox Sports hebben een akkoord bereikt over de doorgifte van de Fox Sports zenders met onder meer live wedstrijden van de eredivisie. KPN gaat Fox Sports meer, Fox Sports meer betalen, maar de zenders komen niet in het basispakket zoals Fox wilde. Het blijft dus zo dat alleen klanten met een speciaal abonnement live eredivisiewedstrijden kunnen kijken. Het weer van het westen uit steeds meer bewolking. Vanmiddag plaatselijk een bui. Het wordt 22 tot 25 graden. Dit was ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB.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 And the memories keep on turning. There's a song Het is weer tijd voor een nieuwe aflevering van Crossroads. Zoals gebruikelijk begin ik actueel met een drietal songs uit de top 30 of kanshebbers voor die lijst. Opmerkelijk is het hoe country is veranderd de laatste jaren. Veel songs uit die toplijst krijgen het predicaat country mee, maar hebben daar naar mijn mening nauwelijks mee te maken. Hopelijk kan ik je toch gelukkig maken met mijn keus. De eerste was Chris Stapleton met Parachute. Ook Craig Morgan komt in aanmerking met A Whole Lot More To Me om tot besluit van dit blokje te gaan luisteren naar Rainmaker van Daryl Worley. Like lager homegrown tomato Fresh off the vine pintos and cornbread And dandelion square bells and whitetails and coffee by the pound, a white spot in the road centers and old gray pole barns. Like an old John Deere tractor pulling a plow, fire brimstone on Sundays in a one room church house. Pearl snaps, cowboy boots, Jimmy, John, and Monroe. Dope bros, guitars, fiddles, and rolling banjos. Martha Whitefly, the grand. country. Getipt voor de top. be a dark cloud rising. It's gonna be a hold on tight, bad weather's on the way. A little bit of thunder rolling, rolling, gonna keep us up all night. This is what gets you going, baby. Let me open up the sky. Wanna be your rainmaker, pouring all night long. I'm gonna be your earth shaker, cause girl, I the sound of the rain on the roof and the rage of the wind and the storm. Yeah, you're my storm chaser. I wanna be your rainmaker. Girl, I love the way the lightning paints different parts of your body. Burning silhouettes in my brain, dancing with the shadows on the wall. TV flashing, warning, warning, better get to higher ground. We'll be here till the morning, baby, cause I ain't backing down. I wanna be your rainmaker, pouring all night long. I'm gonna be your earth shaker, cause girl, I know what turns you on. And you love the sound of the rain on the roof and the rage of the wind and the storm. Yeah, you're my storm chaser be your rainmaker, pouring all night long. Yeah, you're earth shaker, cause girl, I know what turns you on. You love the sound of the rain on the roof and the rage of the wind and the storm.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 Kirk Banaar zingt mijn favoriete song van dit album, Put a Quarter in the Jukebox. Somebody put a quarter in the jukebox. Somebody play that certain certain song. I'm afraid I'll show it. Cause all I ever play is that same old song. So somebody put a quarter in the jukebox. Somebody play that certain hurting song. That one Madame Moustache is een song van Good Time Charlie. 1994 verscheen het debuutalbum What a Crying Shame van de Mavericks. En daarna zijn er nog diverse verschenen.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 De versie van Tim McGraw bleef steken op een vierde positie in de country charts. Dancing when the stars go blue Dancing when the evening fell Dancing in your wooden shoes original van deze week. She Thinks I Still Care is geschreven door Dickie Lee en Steve Duffy. George Jones scoorde er een nummer 1 hit mee. Terwijl hij het in eerste instantie niet op wilde nemen. Hij vond de woorden just because er te veel in voorkomen. Crossroads, nummer 1 country hit. She thinks I of Me is een song van Irene Kelly. us, keeping us apart. But there's no span to separate us. Speaking country songs uit eigen land is een vast onderdeel en onlosmakelijk verbonden met dit programma. Jacques Mees, singer-songwriter uit Tilburg, wordt ook wel de Nederlandse Bob Dylan genoemd. Hij schrijft mooie songs en weet ze prima voor het voetlicht te brengen. Songs als Tecumseh Valley en Can't Always Cry zijn daar uitstekende voorbeelden van. Daartussendoor horen we Victoria Eamon met Love Me Just A Little. name she gave was Carolina, the daughter of a miner, and always for free. And it seemed to me that sunshine walked beside her. come from Spencer across the hill. She said her body sent her, cause the cold was low, and soon the snow would turn the skies to winter. come to look for work. She was not seeking favors for a dime a day and a place to stay. Times were hard, Lord, and jobs were few. All through Tecumseh Valley, but she asked around, and the job she found tending bars at Gypsy Sally's. She saved enough now to get back home. A spring replaced the winter, but the dreams were denied. Upon to whoring out in the streets with all the lust inside her. And it was many a man who returned again to lay himself beside her. Did I find her down beneath the stairs? The letter gypsy Sally's, and in her hand when she died was a note that cried fairly well to Coosa Valley. name she gave was Carolina. The daughter of a miner, and her ways were free. And it seemed to me that sunshine walked beside her. wekelijks op dit station. go down Crossroads. always cry. I can't always cry. But I'll change the shape I'm in. I'm gonna change my ways now. Yes, I've changed the shape I'm in. I'm gonna change my ways now. now. Oh, I wish. Yeah. gonna change my ways now. I'm gonna change my ways now. Yes, I'm gonna change my ways now. Dit was het blokje Country uit eigen land. South Mountain levert met kikken en swingen een uitstekend album af. Glen Campbell's Rhinestone Cowboy wordt met meer vaart vertolkt dan het origineel. Jay Reel, de drummer van de band, vertolkt de song en er gaan zelfs stemmen op om deze song op single uit te brengen. Crossroads. Dit is het favoriete album van de maand. Would Believe a Summer is terug te vinden op het album White Mansions en wordt vertolkt door John Dillon. De songs vertellen het verhaal over het leven in de States tussen 1861 en 1865. needed you time to time, but never as much as now. I've grabbed some love from the whores in town, but it don't satisfy somehow. I still got the letter you sent last summer when I fell at Mechanicsville. I guess you don't know when you'll see me again or if you ever will. It ain't easy, this living off the land. the Gettysburg loss, well, I was there with Lee. And since Vicksburg's gone, it won't take them long to capture Tennessee. Sometimes I wonder if we're doing right and if we're going to win this war. I start to forget just why we're here and what we're fighting for. It ain't easy living. Flat Lonesome doet het momenteel prima in de States. Hun laatste album Runaway Train krijgt goede kritieken. Daarvan afkomstig is Still Feeling Blue, eigenlijk een song van Graham Parsons. Met Runaway Train bevindt Flat Lonesome zich op het juiste spoor. My Girl Josephine van Fats Domino wordt in een nieuw jasje gestoken door Peter Gill. En ik vind het wel een lekker nummer om dit eerste uur mee af te sluiten. Zometeen nog een uur country. Hello Josephine. Ah, crying shame. You used to live over yonder by the railroad track. When it rained, you couldn't walk. I used to tote you on my back. Now you try to make believe it was a thrill at that. was a thrill like that. You try to make believe it was a thrill like that. You try to make believe it was a thrill like that. For you, I give up all my time Searching for the perfect rhyme, and this is one that certainly perplexes. For you, I would spend all my days thinking up all the crazy ways I love you even more than I love Texas. You got Bel Air class stop Austin soul and a looking back smile For you I'd trade my truck in for a Lexus You smell as sweet as the piney woods I'd marry you if I thought I could I love you even more than I love Texas You're the barb on my wire The spark in my campfire There's no brighter star in all Multiplexes you know I do.